van de geldautomaat is overleden. John Shepard Barron uit Schotland deed zijn uitvinding in de jaren 60. Hij ergerde zich eraan dat hij niet bij zijn geld kon als de bank dicht was. Het idee was gebaseerd op snoepautomaten. De eerste geldautomaat werd in 1967 in gebruik genomen in het noorden van Londen. De plastic betaalpas bestond nog niet. Shepard Barron gebruikte papieren biljetten. Hij had een pincode bedacht van zes cijfers. Het werden er uiteindelijk vier, omdat zijn vrouw geen zes cijfers kon onthouden. Shepard Barron overleed in een ziekenhuis in Schotland.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 Het gevaar bestaat dat die stroming de olie meeneemt naar Florida en naar de Atlantische Oceaan. Daarvoor waarschuwen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Amerikaanse Bureau voor Oceanografie. Volgens de ESA kan de olie over zes dagen de Florida Keys hebben bereikt, een kwetsbaar natuurgebied. In Florida zijn de afgelopen dagen olieresten aangespoeld, maar die blijken niet afkomstig te zijn van de lekkende bron of van het gezonken boorplatform. De zeestroming passeert ook de noordkust van Cuba. De Amerikaanse regering overlegt met Cuba over mogelijke verontreiniging van de stranden. In Polen is het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau gesloten... omdat de rivier de Wisla dreigt te overstromen. De afgelopen dagen heeft het in het zuiden van Polen hevig geregend... waardoor rivieren als de Wisla op veel plaatsen zijn overstroomd. Archieven en museumstukken uit het concentratiekamp zijn in veiligheid gebracht. Het is nooit eerder gebeurd dat het terrein van Auschwitz-Birkenau... wegens overstromingsgevaar werd gesloten. Al enkele dagen worden grote delen van Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Servië en Polen geteisterd door noodweer en overstromingen. Daarbij zijn tot nu toe negen mensen om het leven gekomen, vijf in Polen. Ook zijn duizenden mensen geëvacueerd. De opsporingsdienst van Vrom heeft een oud-directielid van een corporatie voor bejaarden